Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam kunnen eindelijk de containers van de Ever Given worden gehaald. Het containerschip lag dit voorjaar muurvast in het Suezkanaal in Egypte. Dat is een belangrijke route voor veel schepen. En dus ontstond er al gauw een enorme file. Na het lostrekken ontstond er nog een hoop juridisch gedoe. Dat is nu opgelost. En dus kwam het schip vanochtend binnen in Rotterdam. De havendirecteur is blij dat de spullen van boord kunnen. Er zit eigenlijk van alles in wat je kan bedenken wat wij gebruiken. Eh, gebruiksgoederen. Dus ik heb eh, gehoord eh, meubels van Ikea's, schoolagenda's, zonnepanelen. ja, noem, kleding, noem het maar op. En dat zit er natuurlijk allemaal in. Er zijn ook containers die vol zitten met spullen die kunnen bederven, zoals groente en fruit. Er wordt nog gekeken of dat al die tijd goed is gekoeld of dat alles moet worden weggegooid. Experts slaan alarm na een aardbeving voor de kust van Alaska. De aardbeving zorgde voor zulke harde schokken dat er wordt gewaarschuwd voor een tsunami bij de Amerikaanse westkust en Hawaii. Het zou zelfs kunnen dat de golven zover komen als Nieuw-Zeeland. Dat wordt nog onderzocht. Scheidsrechter Björn Kuipers stopt met fluiten. Hij zegt dat hij beseft dat hij overal is geweest en alles heeft meegemaakt als scheids... en er daarom geen beter moment is voor hem dan om nu te stoppen. Kuipers is nog één keer in actie te zien op 7 augustus bij de strijd om de Johan Cruijffschaal tussen Ajax en PSV. Er zijn dit jaar opnieuw superveel leerlingen geslaagd voor hun eindexamen. Op de HAVO en het VWO slaagde 93 op het VMBO zelfs 99 een stuk meer dan voor corona, ontdekten mijn collega's van NOS Stories. Onderwijsminister Slop die heeft al wel gezegd dat het gewoon een volwaardig diploma is. Dat ondanks eh, corona en ondanks thuisonderwijs dat het heel knap is dat je alsnog slaagt. Vanwege corona waren de examenregels wat soepeler. Leerlingen kregen bijvoorbeeld een extra herkansing... en ze konden één moeilijk vak wegstrepen op hun eindlijst. Het weer best zonnig vandaag. Hoewel er nu nog een buitje kan vallen, wordt het vanmiddag overal droog. En dan is het een graad of 21. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude Dijk. Je komt daar in 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. En bij knooppunt Vels op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... kom je in 2 kilometer file met een kwartier vertraging door eh, wegwerkzaamheden.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 but all her looks were too sad. So I tried a little Freddie. Mm -hmm. I've got an entity mind. in ZFM. Open up your eyes and watch the sunrise. One point me have been made clear. Love I go spread on the world, you know.